Kees Groot met het NOS-journaal. De Nederlandse ik blijft groeien. In het tweede kwartaal van dit jaar was er een groei van 0,7 procent, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS staat de economie er bijna 3 procent beter voor dan een jaar geleden. Daarmee doen we het beter dan de meeste andere landen. Consumenten gaven meer uit, vooral aan auto's en elektrische apparaten. Ook bedrijven investeerden meer. De lopende handelsconflicten in de wereld hebben vooralsnog geen effect op de economie, zegt het CBS. Bij het Britse parlement in Londen is een man met een auto ingereden op een veiligheidsbarrière. Volgens de politie is daarbij een aantal voetgangers gewond geraakt. Geen van hen is in levensgevaar. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een ongeval of een aanslag. Op beelden is te zien hoe gewapende agenten het voertuig omringen. De man is gearresteerd. Op twee plaatsen in Amsterdam-West zijn vanmorgen vroeg explosieven gevonden. Er is ook geschoten. In de Jan Eversenstraat bij het Rembrandtpark hing een explosief aan de voordeur van een winkel die leeg staat. Mensen uit de buurt moesten binnenblijven en de explosieve opruimingsdienst werd gewaarschuwd. In februari hing er al een handgranaat aan het pand. In de Johan Huizinga-laan, ook in Amsterdam-West, lag een explosief bij een bedrijfspand. In de rolluiken zitten kogelgaten. Een paar nachten geleden werd er geschoten op een bedrijfspand ernaast. 20.000 dieselauto's van BMW die mogelijk brandgevaarlijk zijn... mogen in Zuid-Korea niet meer de weg op. Ze moeten eerst naar de garage voor een veiligheidscheck. BMW riep vorige maand in Zuid-Korea ruim 100.000 auto's terug... vanwege een probleem met de circulatie van uitlaatgas. In de eerste helft van dit jaar vlogen er wereldwijd 27 in brand. In Nederland gebeurde dat vier keer. Wie in Zuid-Korea toch met een brandgevaarlijke BMW de weg op gaat, kan een jaar celstraf krijgen.